Een van de geheimen die Shell te weten was gekomen was dat China was uitgenodigd om een bod uit te brengen op Nigeriaanse olieconcessies. Overigens zei de Shell-topvrouw dat ze niet helemaal op haar gemak was tijdens haar gesprekken met Amerikaanse functionarissen. Daar lekt nogal eens wat van uit, zei ze. In Haiti heeft presidentskandidaat Martelly zijn aanhangers opgeroepen tot kalmte. Na de eerste ronde van de presidentsverkiezingen hebben duizenden aanhangers van verliezer Martelli rellen veroorzaakt. Ze staken autobanden in brand en wierpen barricades op. Ook werd een gebouw van de regeringspartij in brand gestoken. De populaire zanger Michel Martelli won een fractie minder stemmen dan de kandidaat die door president Preval naar voren was geschoven en mag daarom niet meedoen aan de tweede verkiezingsronde volgende maand. Volgens de betogers is er gefraudeerd met de stemmen. Ook Amerika, de VN en de EU hebben ernstige twijfels. Martelly kan tot vrijdag in beroep gaan tegen de uitslag. De ANWB heeft voor de komende ochtend een spitsalarm afgegeven. Op basis van de weersvoorspellingen verwacht de ANWB een grote ontwrichting van het wegverkeer. Vooral in de Randstad en het midden van het land worden regen, sneeuw en gladheid verwacht. Automobilisten wordt aangeraden om thuis te werken of het openbaar vervoer te nemen.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 oublie conobile couleur pour qu'ils espèrent. Beaucoup de sentiments, de race qu'il faut qu'ils désespèrent. Je veux les gamins ouverts.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 作反。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 swimming in the sand on rainy days. We'd go swimming out. 106.9 ZFN ギャー